Jan van der Putten met het NOS-journaal. De ontvoerde Israëlische militair Gilad Shalit komt binnen een paar dagen vrij, zegt premier Netanyahu. Hij vergaderde vanavond met zijn kabinet over een voorstel van Hamas om Shalit vrij te laten in ruil voor honderden Palestijnen die vastzitten in Israëlische gevangenissen. Shalit werd vijf jaar geleden in de Gazastrook gevangen genomen door Palestijnse strijders. Ze overmeesterden hem bij de grens van de Gazastrook met Israël. Sinds oktober 2009 is niets meer vernomen van de 25-jarige Shalit. Premier Netanyahu zei vorig jaar dat hij bereid was tot een gevangenenruil, maar tot een akkoord kwam het toen niet. Nu hebben Israël en het Hamas-bewind allebei een akkoord getekend. Hoeveel Palestijnse gevangenen Israël vrijlaat is nog niet duidelijk. De Tweede Kamer wil een groot onderzoek naar de prijzen van nieuwbouwwoningen. Volgens de meerderheid in de Kamer is de prijs van een huis veel hoger dan nodig is. In 2003 kostte een koophuis gemiddeld 230.000 euro en nu is dat een ton meer. PvdA en D66 vermoeden dat er sprake is van kunstmatige prijsopdrijving, omdat te veel betrokkenen aan de bouw willen verdienen. Zo zouden gemeenten te hoge bedragen rekenen voor de grond. Ook aannemers verhogen de rekening. CDA en VVD zijn ook voorstander van een onderzoek. Morgen praat de Tweede Kamer met minister Donner over de woningmarkt. Het Belgische voetbalelftal heeft zich voor de vijfde keer op rij niet geplaatst voor een groot toernooi. De Rode Duivels verloren in Düsseldorf hun EK-kwalificatieduel tegen Duitsland met 3-1. In dezelfde pool won Guus Hiddink met Turkije met 1-0 van Azerbeidzjan. Turkije eindigt daardoor als tweede in de pool en mag deelnemen aan de play-offs voor een EK-ticket. Duitsland had zich al geplaatst voor het EK. Het Nederlands elftal speelt op dit moment zijn uitwedstrijd tegen Zweden. Dan is weer nog vanavond en vannacht regenachtig. Alleen in het noordoosten wordt het droog. Minimumtemperatuur 9 graden. Ook morgen bewolkt en regenachtig.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 het uur begonnen met Gare du Nord, met Marvin en Miles. En we gaan verder eh, met Robert Glasper, een jarige van vandaag. Eh, everything in its right place. is de cd die ik eh, voor me heb. prachtig nummer van Elvis Gerald, de First Lady of Jazz. Ze zong in de beroemdste orkesten en vertolkte nummers van de allergrootste comisten van haar tijd. Zij straalt geluk, optimisme en passie uit en is een begenaderde zangeres. Ze werd geboren op 25 4 1917 en stierf op 15 6 1996. We gaan door naar Johnny Hodges en van hem gaan we het nummer horen Sweet Lorraine. Giovanni Nutini, eh, geboren op 9 januari 1987. Hij is een Schots uh, singer-songwriter ehm, met een afkomst uit eh, Italië, Toscane. Ehm, hij werd in het begin van zijn leven eigenlijk aangemoedigd om de business van zijn vader over te nemen. Die zat in de Fish and Chips in Engeland. Ehm, maar ja, zijn stem werd vrij snel opgevangen eigenlijk. En ja, werd, hij werd aangemoedigd om toch maar wat te gaan zingen. Ehm, hij heeft onder andere in het voorprogramma gestaan van eh, Amy Winehouse, de zojuist overleden Amy Winehouse. En, eh, en ook van de Rolling Stones. zijn laatste album is alweer uh, uit 2009. Dus ik hoop heel erg dat er eerder weer eens wat van hem uit gaat komen. Ehm, hier is... Million Faces van Paolo Nutini. Mm, last thing I hear at night, and the first thing in the morning. As I let it start to burn my head You slowly creep into bed I'm done with all the talking You say you know I'm feeling I just need to try to just need the last thing I hear at night And the first thing in the morning If you Why Don't You Do Right. En eh, die hebben we eigenlijk een paar weken geleden ontdekt. En dit was een live recording van eh, Omroep Brabant. Eh, we gaan verder met Kurt Elling, Nature Boy. Cause I could just forget the tears I cried This is what you are This is what you are Your number on my wall Said you gotta do Carve your shadow on my soul Even when you break my heart in two This is what you are what you are Shine a light and light me out, make me feel shy But when you hold me in your arms I can just forgive the tears I've cried This is what you are Say oh love This is what you are Oh Lord, this is what you are Oké, dit was dus Mario Biondi met eh, This Is What You Are. En nu gaan we door naar Kurt met Nature Boy. There was a boy, a certain strange enchanted boy. They said he traveled very far, very over land and sea A little shy and sad of eye But very wise was he And then one day one magic day he came my way And as we spoke love and be loved in return. There was a boy, a certain strange enchanted boy. They said he traveled very far, very far over sea Little shy and sad of eye But very wise was he And then one day, one magic day He came my way And as we spoke of many things Fools and kings, this he said to me The greatest joy love Thank you. spoke of many things, rules and kings. This he said to me. Jazz. Het wordt wekelijks verzorgd door een team van presentatoren en technici. Vooral versterking van een techneut is nodig, want eh, we zitten er een beetje schaars in. En net was er iemand binnengekomen en die gaat het uh, jazzteam versterken, Mels presentator. En eh, het is niet de eerste de beste, het is uh, Adam Spoor. En daar zijn we hartstikke blij mee, want je houdt het lang vol als je het allemaal om beurt doet in een rooster en niet elke week aan de beurt bent. Dat was ZFM Jazz. En als je eh, interesse hebt als technicus of eventueel als eh, presentator, bel dan naar mij, Fred Kroonsberg 5730866 of pak de jeugd in Bladden, David Habig 06388965445. Ik herhaal dat nog een keer. David Habig 06 06-388-96-5445. Nee, 1, 1 4 minder. <laughs> Oh, 1 4 minder. Nou, het is uh, eh, 06 Oké, okay, dat is even hersteld. Of kom gewoon eerst langs op de zondagochtend van 10 tot 12 uur. Een bijeenkomst van de Grote. Het ontstond in december 1957 in de NOLA opnamestudio in New York. Duitsers zeggen dan een diepvol treffen. We gaan eh, naar eh, de Sunny Side of the Street met een volgende bezetting. Dizzy Gillespie op de trompet en zang. Sonny Rollins, Sonny Stitt op de tenorsax, Ray Bryant op de piano, Tommy Bryant op de bas, Charlie Persip op de drums. On the Sunny Side of the Street. as we gone by and by, just direct your feet. You'll meet on the sunny side of the street. Can't you hear the pitter and the patter of the raindrops trickling down your fire escape? The ladder, life could be so fine, fine as. Mm, the shade with my blues on parade. But I'm not afraid. Zandvoort. Dan is het feest, want dan mag ik u zeggen, mag ik deze dans van u. U krijgt een uitnodiging, alle 65-plussers en alle AMBO-leden van 50 jaar en ouder. Want dan op vrijdagmiddag 28 oktober organiseren Pluspunt en AMBO Zandvoort een groot dansfeest. Er komt een live dansorkest en u krijgt de gelegenheid om weer eens ouderwets met de voetjes van de vloer te gaan. De foxtrot, de cha-cha-cha alles komt aan bod. De middag staat ook een teken van bewegen. Je komt er ook genieten van de muziek en de entourage. Er zullen verschillende demonstraties zijn en er wordt informatie gegeven over de onderwerpen bewegen en valpreventie. Bovendien zal dansschool Rob Tolderman een dansdemonstratie geven. Kortom, u zult zich uitstekend vermaken. Ga dat vast reserveren in uw agenda. En kom op vrijdagmiddag 28 oktober naar Strandpaviljoen 9, de haven van Zandvoort En u gaat nu verder met If tegen de klok van 12 uur aan.